Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Amsterdammers zijn uit hun huis gesprongen om te vluchten voor een brand. Het vuur verspreidde zich vanochtend zo snel dat de twee wel van drie hoog naar beneden moesten springen. Ze gooiden lakens naar deze man beneden. Ik heb die lakens opgepakt en wat omstanders gevraagd om die lakens vast te pakken. De eerste die sprong, we hebben enigszins de val kunnen breken, niet echt. En bij de tweede waren wat meer mensen die meehielpen om die laken vast te pakken. Dus daar voelde ik echt zo dat hij erin gesprongen was. De twee raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ze waren wel flink verbrand. Ze zagen er niet heel goed uit. Gelukkig zijn ze in leven, heb ik van de politie begrepen. Dus daar ben ik gewoon blij om. Een man uit Urk krijgt 80 uur taakstraf omdat hij eind maart inreed op een verslaggever van Poont. Die stond bij een kerk omdat daar ondanks corona honderden bezoekers naar de dienst kwamen. De veroordeelde man zei dat hij de verslaggever niet zag toen hij wilde inparkeren, maar daar ging de rechter niet in mee. Er wordt onderzoek gedaan naar menstruatiestoornissen na een coronaprik. Het bijwerking, bijwerkingencentrum heeft meer dan duizend meldingen gekregen van mensen die veel meer bloeden of waar het juist niet gebeurde. Er wordt nu bekeken of dat een gevolg is van de vaccinatie. En de Amerikaanse Simone Biles was vandaag weer terug in de turnhal. Ze kreeg heel wat over zich heen toen ze bij vijf andere onderdelen afhaakte vanwege mentale problemen. Maar toen ze bij de balkoefening het brons pakte, was dat allemaal even niet belangrijk. En heeft ze nog een afsprong te gaan. Dit of wel een moment. Flikvlak, flikvlak, dubbelsalto, gehoekt, ja! Nou, ja. wat knap. Oh, wat knap. Simone Biles zei dat ze trots op zichzelf is dat ze er na alle commotie stond vandaag. En ze bedankt het team USA voor alle steun. Heb ik het weer nog. Het is grijs. In het zuidoosten heb je kans op wat regen.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 I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. pose for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my is Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij.